Mark Hokker met het NOS Journaal. De aangekondigde staking in het streekvervoer gaat door. De rechter heeft dat bepaald in een kort geding dat was aangespannen door werkgevers in het openbaar vervoer. Die vinden dat de bonden misbruik maken van het stakingsrecht, omdat de CAO-onderhandelingen nog gaande zijn. Ook zijn de stakingen volgens de werkgeversmaatschappij ontwrichtend, maar daar is de rechter het niet mee eens. Het Haga ziekenhuis in Den Haag heeft 85 medewerkers een officiële waarschuwing gegeven. Ze hebben zonder dat daar een medische aanleiding voor was in het dossier van realityster Barbie gekeken. Zij werd in januari met spoed opgenomen in het ziekenhuis vanwege een overdosis drugs. Als de 85 medewerkers nog eens in de fout gaan, worden ze op staande voet ontslagen. De luchtmacht krijgt een tweede vrouwelijke generaal. Het is de 42-jarige luchtmachtkolonel Eleanor Boekhold O'Sullivan. Ze is commandant van de vliegbasis Eindhoven en werkte hiervoor onder meer bij inlichtingendienst MIVD. Tegen de Oezbeek die vorig jaar in Stockholm met opzet vijf mensen doodreed... is levenslang geëist. De aanklager zegt dat de man een gevaar voor de samenleving blijft. De 40-jarige Oezbeek verklaarde dat hij met zijn daad Zweden wilde straffen... voor deelname aan de coalitie die tegen IS in Syrië en Irak strijdt. Staatssecretaris Van Ark wil opnieuw naar haar plan kijken... om arbeidsgehandicapten aan werk te helpen... maar ze wil niets veranderen aan de loondispensatie... Daardoor hoeven werkgevers arbeidsgehandicapten minder dan het minimumloon te betalen. Het loon wordt dan aangevuld met een bijstandsuitkering. Oppositiepartijen zijn daar kritisch over, omdat mensen dan minder pensioen opbouwen. GroenLinks gaat drie wethouders leveren in Nijmegen. De partij vormt in die stad een coalitie met D66 en SP, die beide twee wethouders leveren. Nijmegen is als kleinste van de tien grootste gemeenten de eerste die een coalitie presenteert.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 still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 stages. Now it's time to turn the pages. We're gonna send in.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 정해놓은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 contradictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions.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 想跑。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 trust nobody and nobody trusts me. Oh, in your bad dreams. I don't trust nobody and nobody trusts me. Oh, in your bad dreams. I'm sorry, the old can't come to the phone right now. Why? Oh, cause she's dead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 what you just made. ZFM. I could use somebody. You know that I could use somebody.